Onder meer doordat er ijsplakken op de weg lagen. Die waren overgebleven na de zware sneeuwval van gisteren. Buiten de regio Amsterdam bleef de verwachte extreme drukte vanochtend uit. Ook het openbaar vervoer functioneerde redelijk normaal. De inflatie is over heel 2009 uitgekomen op 1,2 procent. De afgelopen 20 jaar was de geldontwaarding alleen in 2006 lager, meldt het CBS. Belangrijke oorzaken van de lage inflatie waren de flinke daling van de prijs van benzine en de lagere gasprijs. De brandstofprijzen zijn alweer een aantal maanden aan het stijgen en daardoor loopt ook de inflatie weer iets op. In de kanaaltunnel staat weer een passagierstrein vast. De hoge snelheidstrein van Eurostar was met 240 mensen op weg van Brussel naar Londen. Uit voorzorg rijden er geen passagierstreinen meer door de kanaaltunnel. Vorige maand bleven vijf passagierstreinen urenlang in de tunnel steken. De chaos werd veroorzaakt door sneeuw op de trein en grote temperatuurverschillen buiten en in de tunnel. Of dat ook de oorzaak is van de problemen van vandaag is nog niet duidelijk. In Zuid-Soedan zijn zaterdag zeker 139 mensen gedood in een stammenconflict. Ook raakten 54 mensen gewond. Ongeveer 10 hulporganisaties hebben de internationale gemeenschap gewaarschuwd... voor oplopende spanningen in Zuid-Soedan. Ook vinden ze dat de VN-vredesmacht de burgers beter moet beschermen. De Surinaamse ambassade in Den Haag heeft een condolianceregister geopend... voor oud-president Johan Ferrier, die begin deze week overleed. De register kan vanmiddag van 2 tot 4 en morgen van 10 tot 12 uur worden getekend. Zaterdagmiddag is er in de Koningskerk in Amsterdam een herdenkingsdienst voor Verrier. Het weer wolkenvelden, ook zon en aan zee mogelijk een sneeuwbui, blijft overal licht vriezen.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 chapter